Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er is niet goed omgegaan met de veiligheid en het welzijn van advocaat Ines Wesky toen ze vastzat op een geheime plek. Dat blijkt volgens haar advocaten uit dossiers van bewakers en medisch personeel. Ze zeggen tegen Nieuwsuur dat er sprake was van wederrechtelijke vrijheidsberoving. Het opzettelijk beroven van Wesky's vrijheid. Er zouden meerdere levensbedreigende incidenten zijn gemeld... Maandag zei de inspectie Justitie en Veiligheid nog... dat er bij de detentie van Wesky wel aandacht was voor haar welzijn en veiligheid. De Tweede Kamer wil niet dat het Openbaar Ministerie vaker zelf straffen op gaat leggen. Bij bijvoorbeeld heling of diefstal kan het OM zelf schrikken in strafzaken... zonder tussenkomst van de rechter. Het gaat dan om zaken waar maximaal zes jaar gevangenisstraf op staat... Sinds februari gebruikt het OM deze bevoegdheid vaker en het wil deze nog verder uitbreiden. De Kamer wil eerst wachten op onderzoeken naar het uitbreiden van schikkingen zonder rechter. Delen van Zuid-Holland hebben te maken van stankoverlast door grote branden. In Zoetermeer staat een werkplaats voor motoren in Lichterlaaien. In Driebrugge, Driebrugge, een dorp tussen Gouda en Woerden, is een woonboerderij afgebrand. Ook in verder gelegen plaatsen is brandlucht te ruiken. Zo zijn er meldingen uit Alblasserdam en Sliedrecht. Het weer vanuit het noorden steeds meer bewolking.